Uit peilingen blijkt dat de meerderheid van de Japanners ook vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Ze zijn bang voor meer coronabesmettingen. Op een aantal plekken in Japan is net weer de noodtoestand uitgeroepen. Maar begin deze week zei de premier nog dat de Olympische Spelen wat hem betreft deze zomer gewoon doorgaan. In Glasgow in Schotland hebben honderden bewoners gisteren voorkomen dat twee mannen uit India werden uitgezet. Ze hielden op straat een bus van de immigratiedienst tegen. We the people free. We the people free. Een van de actievoerders ging onder de bus liggen om te voorkomen dat hij weg zou rijden. De bewoners blokkeerden de boel zeven uur lang. Uiteindelijk werden de twee mannen bevrijd door de politie. In Rotterdam is gisteravond een man van 33 opgepakt... die al schreeuwend en met ontbloot bovenlijf op de straat stond. Hij was met een groot mes aan het zwaaien en bleek gewond te zijn. De politie denkt dat dat door een steekpartij komt. Iets later pakte ze in een huis een man van 39 op die er iets mee te maken zou hebben. En de EK-beker is in Nederland. De komende dagen reist hij langs alle steden in Europa... waar over een maand de wedstrijden worden gespeeld. En Amsterdam is er één van. En over een uur maakt bondscoach Frank de Boer de voorselectie bekend voor het EK-voetbal. Maar commentator Tom van het Hek rekent niet op grote verrassingen. Je kan vier, vijf keepers oproepen. Je kan zeven spitsen erbij nemen. Dus ik verwacht eigenlijk dat zo'n beetje iedereen die een beetje eh, ja, wat dat betreft... Eh, eh, die we kennen de laatste jaren... dat hij bij die voorselectie zit. En met een week of twee dan gaat het pas echt spannend worden. Want dan maakt de boer definitief bekend... welke spelers hij mee wil nemen naar het EK. Dat begint op 11 juni. En dan nog het weer. Het regent al op sommige plekken vanmiddag vooral in het zuiden buien met soms onweer. Tussen de 12 graden langs de kust is het tot 18 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de N242 middenmeer richting Alkmaar... tussen Nieuwe-Niedorp en Noordschaarwoude, 3 kilometer met een kwartier oponthoud.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 yeah, Baby, falling in love Thank you, DJ. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik een rust meteen zag en dat je liep in de richting van je hart, maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug. Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Waar Maar zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, kan jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.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 De politie heeft gisteren tien jongeren opgepakt... die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van drie boa's in Zwolle. De boa's spraken in de trein een van de jongeren aan... op het niet naleven van de coronaregels. Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests gratis te maken... zodat reizigers met een negatieve test door Europa kunnen reizen, lijkt te stranden. Nederland is tegen omdat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe zouden worden. De petitie tegen de Olympische Spelen in Japan is 350.000 keer ondertekend. De gouverneur van Tokio heeft de handtekeningen vandaag in ontvangst genomen.